1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. vakanties is verkocht aan een Franse investeerder. Hoeveel die heeft betaald is niet bekend. Roompot heeft op dit moment 200 bungalowparken en 23 campings... in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken. Er werken ruim duizend mensen. Roompot hoopt dankzij de Franse investeerders verder te kunnen groeien. Bosbranden hebben op het Portugese vakantieeiland Madeira aan drie mensen het leven gekost. Ze werden in hun huis verrast door het vuur. Meer dan 300 mensen zijn behandeld aan brandwonden en het inademen van rook. Madeira ligt ten westen van Marokko. Al een paar dagen staat de natuur in brand. Het vuur verspreidt zich snel en heeft intussen ook de hoofdstad van Madeira, Funchal, bereikt. In Duitsland heeft de politie in meerdere plaatsen huizen doorzocht in een antiterreuronderzoek. Dat richt zich op drie mensen die mogelijk banden hebben met islamitische staat. Volgens Duitse media gaat het om predikers die jongeren willen ronselen voor de strijd in Syrië en Irak. Militairen van het Amerikaanse leger zijn in Libië om soldaten te helpen in de strijd tegen islamitische staat. Dat meldt de Washington Post. Het zou de eerste keer zijn dat Amerikaanse militairen actief zijn in het Noord-Afrikaanse land. Amerikanen helpen bij het coördineren van luchtaanvallen en geven inlichtingen bij de strijd om Sirte. Die stad wordt gezien als de hoofdstad van IS in Libië. Een fan van Ajax wordt vervolgd omdat hij in februari een pop van Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer in de arena liet bungelen. De pop had een strop om zijn nek. De man wordt daarom beschuldigd van bedreiging met de dood of zware mishandeling en van belediging. Kenneth Vermeer stapte in 2014 over van Ajax naar Feyenoord. Het weer dan nog, verspreid over het land buien, soms met hagel en onweer. Af en toe is het ook zonnig. Het is ongeveer 17 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen.